12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Rijksvoorlichtingsdienst spreekt tegen dat koningin Maxima in Argentinië belasting ontduikt. De koningin bezit drie stukken grond in Rio Negro. Volgens een Argentijnse onderzoekswebsite heeft zij de gebouwen die erop staan niet aangemeld... en daarmee de regels overtreden. De RVD zegt dat koningin Maxima de in Argentinië geldende belastingwetten en regelgeving respecteert. En dat dat wordt bevestigd door de betrokken autoriteiten in Argentinië. In Texas is officieel het eerste nieuwe F-35 gevechtsvliegtuig aangeboden aan Nederland. Ook wel bekend als de Joint Strike Fighter. Staatssecretaris van Economische Zaken Keizer en commandant der strijdkrachten Bauer waren daarbij aanwezig. Al sinds 2013 vliegen Nederlandse piloten met twee JSF's... maar toen was nog niet officieel besloten dat de JSF de F-16 zou vervangen. De man die dit week weekende acht uur onder het puin lag... na een gasexplosie in Den Haag, is opnieuw geopereerd. Hij werd, net als bij de eerste operatie, aan zijn been geholpen. Volgens de broer van het slachtoffer is de operatie succesvol verlopen. De situatie van de twee andere slachtoffers is onveranderd. Dat zijn de ouders van de man. En de Omgevingsraad Schiphol gaat geen advies uitbrengen... over de toekomstige groei van de luchthaven. Dat meldt voorzitter Alders. De belanghebbende partijen zijn het niet eens. Over het aantal vluchten dat Schiphol mag verwerken tot 2020 zijn afspraken gemaakt. Voor de periode daarna moeten er nieuwe afspraken komen tussen Schiphol en betrokken partijen. Zoals milieuorganisaties, gemeenten, provincies en omwonenden. Alders doet wel verslag aan minister van Nieuwenhuizen. Die moet komend jaar een besluit nemen. En dan het weer. Op veel plaatsen ligt er sneeuw, maar er zijn grote verschillen. In Zuid-Limburg ligt zo'n 9 centimeter sneeuw. In Den Haag regent het. De sneeuwbuien trekken van het westen naar het oosten... maar het kan in het hele land glad zijn. De temperatuur schommelt rond het vriespunt. Vannacht zakt de temperatuur tot net onder het vriespunt. Morgen breekt in de loop van de ochtend de zon door. Dan wordt het tussen de 1 en 4 graden.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 Ik kan hardop denken bij jou, dus ik wil hardop denken in je denken bij je idee. Dat een liedje kan zijn en dat dan zachtjes zingen. here op internet. www.zfmzandvoort.nl the direction that will shine like a light for you.